Begin april noemde Trump nog een heffing van 20 De Amerikaanse president stuurt brieven met importheffingen naar allerlei landen. En nu is dus ook Brussel aan de beurt. De missionair premier Schoof noemt 30% zorgelijk en niet de weg vooruit. Von der Leyen rekent erop dat er op 1 augustus een akkoord met de VS ligt. Na het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Duitsland ligt er nog één man in het ziekenhuis. Zijn situatie is niet levensbedreigend, zegt de directeur van de reisorganisatie. In totaal raakten vijf mensen gewond bij het ongeluk. Dat gebeurde doordat de buschauffeur onwel werd. De passagiers waren onderweg naar huis na een vakantie op een Duits eiland. De inwoners van het dorp west rozenbeken in België mogen weer naar huis. Vanmorgen moesten de 3000 inwoners hun huis verlaten... vanwege een grote brand bij een bedrijf in de buurt. Daarbij kwam veel rook vrij. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur woedde in een bedrijf met diepvriesproducten... en breidde zich uit naar andere gebouwen op het terrein. Inmiddels is de brand onder controle. De UNESCO heeft een aantal Duitse sprookjeskastelen op de werelderfgoedlijst gezet. Het zijn toeristische trekpleisters als het Koningshuis am Schachen en slot Neuschwanstein, het Disneyachtige kasteel in Beieren. Eerder vandaag werd bekend dat ook de Killingfields in Cambodja op de werelderfgoedlijst komen. Het weer, op de meeste plekken zon, in het oosten wat meer bewolking. Morgen af en toe zon en enkele buien. Het wordt dan 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde.